Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. PVV-leider Wil zich hard uitgelaten over het alternatief voor het ontpolderen van de Hedwigepolder. Via Twitter laat hij weten dat het plan van staatssecretaris Bleker geen steun krijgt zonder dat er een referendum is gehouden in Zeeland. Maar in de provinciale staten in Zeeland is er geen meerderheid voor een referendum. Zonder de steun van de PVV is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het nieuwe plan van Bleker. Harry Koorstra vertrekt per direct als bestuursvoorzitter van PostNL. Hij zegt dat de samenwerking met de Raad van Commissarissen moeizaam verloopt. Onder Koorstra's leiding voerde het postbedrijf een grootscheepse reorganisatie door. De afgelopen tijd leidde dat tot veel problemen met de postbezorging. Het vredesplan van VN-gezant Annan voor Syrië is de laatste kans om een burgeroorlog te voorkomen. De Franse minister Juppé van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd na een bijeenkomst van de Vrienden van Syrië in Parijs. Op de bijeenkomst pleitte de Amerikaanse minister Clinton voor een nieuwe VN-resolutie die zou moeten voorzien in extra sancties tegen het regime Assad als het zich niet houdt aan het staakt het vuren dat onderdeel is van het plan van Annan. In Rotterdam hebben drie mannen op een metrostation een medewerker van de RET mishandeld. De medewerkers van het vervoerbedrijf, medewerker van het vervoerbedrijf sprak het groepje mannen aan omdat ze geen kaartjes hadden. Ze weigerden daarna alsnog een kaartje te kopen en mochten daarom de metro niet in. De drie mishandelden de controleur en gooiden drank over hem heen. Een van de daders, een 25-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De anderen zijn gevlucht. In de halve finale van de Europa League heeft Atletico Madrid met 4-2 gewonnen van Valencia. De andere halve finale tussen Sporting Portugal en Athletic Bilbao eindigde in 2-1. Volgende week donderdag zijn de returns. De finale van de Europa League is op 9 mei in Boekarest. Het weer, vannacht vrijwel overal droog. Ook morgenochtend is het nog overwegend droog en schijnt de zon regelmatig.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 Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck 'em like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship from Young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin Gun to When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a bet you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh?